In een persbericht omschrijft Biden hem als een patriot en een probleemoplosser... die alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens kabinet te vervullen. Biden wil miljarden gaan investeren in de Amerikaanse infrastructuur. Nederland is na Finland, Zweden en Denemarken het beste in staat om goed uit de coronacrisis te komen. Dat staat in een rapport van het World Economic Forum dat 37 landen onderzocht. Omdat Nederland een geavanceerde digitale economie heeft en goede sociale voorzieningen, kan ons land een lockdown goed aan. De onderzoekers verwachten dat de economische opleving groot is. De Nederlandse bevolking blijft de komende 50 jaar groeien, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2063 wonen hier zo'n 20 miljoen mensen, schat het CBS. Ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen. Ook verwacht het CBS dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond gestaag zal toenemen. Van 25% dit jaar naar 42% in 2070. De prognose wordt jaarlijks bijgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn de cijfers ook aangepast. De bevolkingsgroei is dit jaar aanzienlijk lager dan vorig jaar. De grote brand bij een bedrijf in het Friese Heeg... dat elektrische boten bouwt, is onder controle. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het pand... toen de brand eerder vannacht uitbrak. De brandweer schrijft op Twitter dat er na aankomst werd opgeschaald naar zeer grote brand. Er komt nog steeds veel rook vrij op het bedrijventerrein... en daarom blijft het eerder verstuurde NL-alert van kracht. Mensen in de omgeving van Heeg krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het weer. Op veel plaatsen is het vanaf mistig. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven.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 Just wanted to tell you that I'm okay. I hope you never feel the same. I'm doing fine without you, babe. Not gonna help you. Try to get you back up on your feet. Cause I'm doing fine without you, babe.